Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De luchthaven van de Deense stad Aalborg is gesloten omdat er drones zijn gezien. Details zijn nog niet bekend, de politie doet onderzoek. Vier vluchten naar Aalborg, waaronder eentje van de KLM uit Amsterdam... moesten uitwijken naar andere luchthavens. Maandag was de luchthaven van Kopenhagen urenlang afgesloten vanwege drones. Later moest ook die van Oslo om dezelfde reden dicht. De Europese Commissie zei dat Rusland er mogelijk achter zat. Na jarenlang ruzie en juridisch touwtrekken koopt de gemeente Amsterdam het ADM-terrein in het westelijk havengebied terug. De gemeente betaalt er 165 miljoen euro voor. Het terrein was ruim 20 jaar gekraakt en kwam in 2021 in handen van ondernemer Wim Belen. Die wilde er een scheepswerf voor superjachten bouwen, maar raakte in conflict met de gemeente. Afgesproken is nu dat Belen op een klein deel van het terrein alsnog een werf kan bouwen. De rest is bestemd voor andere bedrijven, waardoor elders in de stad ruimte vrijkomt voor woningbouw. In Colombia zijn 23 mijnwerkers bevrijd. Ze kwamen vast te zitten toen maandag de hoofdingang instortte. Het lukte wel om voedsel, water en verse lucht toe te dienen. Na 43 uur was de Colombiaanse mijn weer toegankelijk gemaakt... en konden de mijnwerkers op eigen kracht naar buiten komen... waar ze met applaus werden ontvangen door familieleden. Feyenoord is slecht begonnen aan de Europa League. De Rotterdammers verloren in Portugal met 1-0 van Braga. Trainer Van Persie had zeven andere spelers opgesteld... vergeleken met het laatste eredivisie-duel. Spits Ueda, topscorer in de eredivisie... was niet eens meegereisd naar Portugal, zodat hij wat rust kon krijgen. Ook in de eredivisie werd gevoetbald. AZ speelde thuis 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle. Het weer. Vannacht kan in Limburg wat regen vallen. Minima tussen 5 en 13 graden. Daarna in het noorden een vrij zonnige dag. In het zuiden meer bewolking.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 Christian.